Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS heeft op de Indische Oceaan een olietanker geënterd. Volgens het Amerikaanse ministerie van Oorlog vervoerde het schip olie uit Venezuela. Vanwege Amerikaanse sancties mag die olie niet de wereldwijde markt op. De olietanker werd vanaf de Caribische Zee gevolgd... waarna de Amerikaanse marine op de Indische Oceaan met een helikopter aan boord ging... Het is niet bekend of er bemanningsleden zijn opgepakt. De olietanker is nog niet officieel in beslag genomen. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder dat ze dat zelf weten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Diabetesfonds. Het fonds waarschuwt dat mensen bij vage klachten naar een arts moeten gaan. Door diabetes type 2 komt er te veel glucose in het bloed... en die hoge bloedsuikerspiegel brengt schade toe aan hart- en bloedvaten... Als de ziekte tijdig wordt vastgesteld... kan de veel schade voor de gezondheid worden voorkomen. De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Uden... heeft geleid tot intimidatie van bestuurders. De burgemeester en meerdere wethouders hebben de afgelopen tijd bezoek gehad thuis van tegenstanders. Dat zei de lokale burgemeester gisteravond tijdens de raadsvergadering... waarin de opvang werd goedgekeurd... Burgemeesters, wethouders en andere bestuurders krijgen steeds vaker te maken met intimidatie. Eind vorig jaar werd bekend dat de burgemeester van Venlo beveiligd moet worden vanwege ophef rond de komst van een AZC.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 To travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream. Cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. dry potato inside, no lie, not even bread, jam.